Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein onderzoeken specialistische hulpdiensten of er mensen vastzitten in een deels ingestorte parkeergarage. Afgelopen avond stortten de hellingen van een garage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in. Het gaat alleen om de delen waarover auto's naar een andere verdieping rijden. De parkeervakken zijn nog intact. Over gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. Onder meer met drones en met speurhonden wordt gekeken op welke manier de hulpdiensten het gebouw in kunnen gaan. Het ziekenhuis in Nieuwegein roept mensen op om niet daarheen te komen om hulpdiensten niet in de weg te lopen. In een tentenkamp bij Rafah zouden tientallen doden zijn gevallen. Volgens Palestijnse media was er een Israëlische luchtaanval. Hulporganisatie De Rode Halve Maan zegt dat Israël meerdere tenten heeft beschoten... en dat talloze mensen vastzitten in een brandende tent. In het kamp verblijven mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Gaza. De plek zou zijn aangemerkt als veilig voor burgers. Het Israëlische leger bevestigt dat er een aanval in Rafah is geweest... gericht op een Hamas-kopstuk. Beschuldigingen over de brand worden nog onderzocht, zegt het leger. Meerdere agenten zijn afgelopen avond gewond geraakt bij rellen rond het stadion van FC Utrecht. Volgens de politie is één agent gewond naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere andere agenten raakten licht gewond. Na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zochten Utrecht-supporters buiten het stadion de confrontatie met de politie. De wedstrijd draaide om plaatsing voor Europees voetbal en eindigde in 1-2 winst voor Go Ahead. Volgens de gemeente werd er met stenen naar de politie gegooid. Ook werd de ME ingezet. Burgemeester Dijksma noemt het geweld een dieptepunt voor het voetbal. Het weer, het blijft droog vannacht met minima rond de 11 graden. Morgen eerst droog en ruimte voor de zon.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 So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it.